City Dijkers met het NOS Journaal. Een week na de explosies in Den Haag zijn nabestaanden bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken. In een kerk in de wijk Mariahoeve was een besloten bijeenkomst voor wijkbewoners en hulpverleners. Er kwamen ruim 200 mensen op af.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 In Jordanië hebben verschillende landen met elkaar gesproken over de situatie in Syrië. Daar viel vorige week het regime van president Assad. Topdiplomaten uit de VS, Turkije, de EU en Arabische landen benadrukten dat het belangrijk is om te voorkomen dat Syrië in chaos vervalt. Ze willen dat er een overgangsregering komt die door Syriërs zelf is opgesteld. Daarna zouden er vrije en eerlijke verkiezingen moeten komen voor een nieuwe regering. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zei dat de VS al contact heeft gehad met de rebellengroep die de macht heeft overgenomen in Syrië. In de buurt van Kreta wordt gezocht naar migranten die op een houten schip zaten dat is gekapseist. Zeker vijf van de opvarenden zijn al verdronken. De kustwacht, een Italiaans schip en een marinevliegtuig zoeken nog naar andere slachtoffers. Tot nu toe zijn 39 mannen gered. Ze zouden bijna allemaal uit Pakistan komen. En op de WK Korte Baan zwemmen heeft zwemster Tessa Giele een zilveren medaille veroverd op de 100 meter vlinderslag. Giele noteerde een tijd van 54,66 en was daarmee ruim 1 seconde sneller dan haar eigen Nederlands record. Het zilver is ook haar allereerste WK-medaille. Het goud op de 100 meter vlinderslag ging zoals verwacht naar de Amerikaanse Gretchen Walls. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanuit het noordwesten wordt het wel langzaam droger. En het koelt vannacht af naar 2 tot 6 graden.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 Yo por ti, por mí, por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. por ti, por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. por ti, por mí, por ti, por por por por por por por por por mí, por por mí, por por mí.